Michel Koenen met het NOS-journaal. GroenLinks PvdA is bij de Europese verkiezingen in ons land de grootste partij geworden. Volgens de definitieve prognose krijgt de combi acht zetels in het Europees parlement. De PVV van Geert Wilders is de grote winnaar en gaat van 1 naar 6 zetels. één minder dan de exitpoll van donderdag. Die zetel gaat naar Volt. De pro-Europese partij die komt op twee zetels. In het Europees Parlement blijven GroenLinks PvdA gescheiden. De PvdA is aangesloten bij de SND-fractie. GroenLinks bij De Groene. Bij de Europese verkiezingen lijken de radicaal-rechtse partijen in Duitsland, Italië en vooral Frankrijk flink te winnen. In Italië is Fratelli d'Italia van premier Meloni volgens de exit poll de grootste geworden... met 26 tot 30 procent van de stemmen. In Frankrijk is dat de partij van Marine Le Pen. Haar partij wordt meer dan twee keer zo groot dan de partij van president Macron. En nou, ook de radicaal-rechtse AFD in Duitsland won flink. Zei het dat in Duitsland de christendemocraten daar een straatlengteverschil, met een straatlengteverschil de grootste blijven. Oppositieleider Benny Gantz trekt zich terug uit het Israëlische oorlogskabinet. Gantz dreigde vorige maand al op te stappen als premier Netanyahu niet met een plan zou komen voor het naoorlogse bestuur van de Gazastrook. Dat plan kwam er niet. Gantz roept premier Netanyahu op voor dit najaar nieuwe verkiezingen uit te schrijven. En Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada gewonnen. De wereldkampioen die hield in een soms nat Montreal... de McLaren van Lando Norris en de Mercedes van George Russell achter zich. De haascoureurs Kevin Magnussen en Nico Hulkenberg... die lagen korte tijd aan kop na de start. Ze waren de enige met regenbanden. Het weer nog, vannacht bewolkt en vanuit het westen periode met regen. Het koelt af naar een graad of 9.